Een van de twee mensen die uit het water zijn gehaald is zwaar gewond. Er liggen nog meer mensen in het water, maar we weten niet hoeveel. De familie van Def Rhymes is een crowdfunding begonnen voor een begrafenis in zijn geboorteland Suriname. De man achter de hits Doekoe en Schudde overleed zondagavond aan hartfalen. Door de coronapandemie en de hoge ziektekosten is er geen geld meer voor een uitvaart. De familie hoopt 40.000 euro op te halen. Inmiddels staat de teller op bijna 34.000 euro. Er is weer een boerenprotest in Brussel vandaag. De boeren willen betere voorwaarden dan dat ze nu krijgen. Ja, het was vanochtend al vrij snel druk in Brussel, zegt correspondent Kisia Hekster. Er wordt hier ondertussen al vuurwerk afgestoken. Er wordt gebarbecued. Er wordt al bier gedronken ook. Dus er zijn zijn weliswaar minder boeren, maar ze maken wel heel veel lawaai. Misschien ook wel omdat ze toch gehoord willen worden. En inderdaad is een groot deel van de binnenstad van Brussel ook afgesloten. Veel politie op de benen en veel barricades om te voorkomen dat het net zoals vorige keer hier weer heel erg uit de hand gaat lopen. De boeren hebben bomen geplant op een plein midden in Brussel. Op die manier pakken ze op een, mobiel, eh, op een symbolische manier grond terug van Europa. Het weer, prima lentedagje. Vanavond kans op wat kleine buitjes, maar tot die tijd is het droog met af en toe wat wolken, maar ook behoorlijk wat zon. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt een stuk langzamer op de A10, de ring van Amsterdam. Er gebeurde een ongeluk bij afrit Oud-Zuid. Er zijn twee rijstroken dicht en vanaf de baarsjes is het 20 minuten file rijden. Hierdoor ook oponthoud op de A4 vanuit Den Haag vanaf knooppunt De Hoek 8 kilometer file met nog eens een half uur oponthoud daarbovenop.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 In de Amerikaanse stad Baltimore zijn twee mensen uit het water gehaald... na het instorten van een verkeersbrug. Die bezweek toen er een vrachtschip tegenaan voer. De rechtszaak tegen Julian Assange is nog niet voorbij. Assange, oprichter van Wikileaks, zou vandaag van de Britse rechter horen... of die kan worden uitgeleverd aan de VS. Maar hij kan nog in beroep. Op 20 mei gaat de zaak verder. De Nederlandse oud-songfestivaldeelnemer Humphrey Campbell is overleden. Met Wijs me de weg werd hij in 1992 in Malmö negende.